Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Grootste pensioenfondsen waarschuwen dat het zo slecht met hun financiën gaat... dat ze mogelijk in de toekomst de pensioenen moeten verlagen. Pensioenfondsen maken vandaag hun dekkingsgraad bekend... en dat cijfer laat zien in hoeverre een fonds aan zijn toekomstige verplichtingen kan voldoen. Door de lage rente en tegenvallende beurskoersen... is de dekkingsgraad van veel fondsen gedaald tot ver onder de kritische grens van 105 procent. Het is onduidelijk of het spoedoverleg in Berlijn tussen de Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Sarkozy over de eurocrisis iets heeft opgeleverd. De twee spraken elkaar gisteravond, maar ze wilden na afloop niets zeggen. Zondag is er een belangrijke Europese top, maar Merkel en Sarkozy zijn het nog altijd niet eens over hoe het noodfonds EFSF moet worden vergroot. Een delegatie van de Tweede Kamer brengt vandaag een officieel bezoek aan Srebrenica. Het is voor het eerst sinds de val van de enclave in 1995 dat dat gebeurt. In de afgelopen 16 jaar zijn wel individuele Kamerleden en ministers in Srebrenica geweest. Leden van de vaste Kamercommissie voor Europese Zaken praten vandaag met nabestaanden van de duizenden moslimmannen die daar door Bosnisch-Servische troepen zijn vermoord. In Chili is een grote demonstratie tegen het onderwijsbeleid van de regering uitgelopen op rellen. Ongeveer 25.000 mensen betoogden in de hoofdstad Santiago voor goedkoper en beter onderwijs. Het liep uit de hand toen honderden gemaskerde demonstranten stenen en molotovcocktails naar de politie gooiden. Er wordt al weken gedemonstreerd tegen het onderwijsbeleid. Volgens de regering zijn de demonstranten radicalen en heeft onderhandelen geen zin. De Verenigde Naties zeggen dat het aantal politieke gevangenen in Noord-Korea in tien jaar fors is gestegen. Zo'n 200.000 mensen zitten nu opgesloten in kampen, zegt de speciale VN-rapporteur voor Noord-Korea, Darusman. Hij baseert zich onder meer op satellietbeelden die zijn gemaakt van het Stalinistische land. Darusman roept het regime in Pyongyang op de gevangenen vrij te laten. Het weer wisselend bewolkt, enkele buien. Vanmiddag neemt de buiigheid af en het wordt zo'n 11 graden. Dit was het NOS Short. Dit is Johnson Hoka van de ANWB. Files in de Randstad staan onder meer op de A4 richting Amsterdam. Daar staat tussen Leidsendam en Zoeterwoude Rijndijk 6 kilometer na een ongeluk. Bij Zoeterwoude Rijndijk is de linkerrijstrook afgesloten. Op de A15 richting Europort, 2 kilometer bij Rotterdam Charloes. En verderop rijdt het langzaam over 3 kilometer tussen Hoogvliet en Spijkenisse. En op de A28 richting Utrecht staat tussen Amersfoort, Vathorst en Knopend Hoevelaken 3 kilometer. Tot zover de verkeersin.